Michel Koenen met het NOS-journaal. President Maduro van Venezuela heeft een aanslag overleefd. Hij hield een speech in de hoofdstad Caracas bij een grote militaire parade... toen drones met explosieven ontploften, zegt de minister van Informatie. En de speech werd live op tv uitgezonden. Op de beelden is te zien dat de vrouw van Maduro schrikt en naar boven kijkt. De regie schakelt vervolgens weg naar de militaire parade. En daar breekt niet veel later paniek uit. Honderden militairen slaan op de vlucht. Zeven militairen raakten gewond. Maduro zelf bleef ongedeerd. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo heeft mogelijk al aan 33 mensen het leven gekost. Bij 13 mensen is het dodelijke virus officieel vastgesteld. Drie van hen zijn al overleden. Maar mogelijk ligt het aantal ebola-doden dus flink hoger, zegt het Congolese ministerie van Gezondheid. Woensdag maakte de Wereldgezondheidsorganisatie de nieuwe uitbraak bekend... pas een week nadat het Afrikaanse land ebola vrij was verklaard de nieuwe uitbraak is extra gevaarlijk omdat hij dicht bij de grens met Oeganda is. Een vrouw in een stad in het oosten van China heeft op een dramatische manier haar zoon en dochter gered. Ze gooiden de kinderen van 9 en 3 uit hun brandende appartement in een flat. Beneden werden de twee opgevangen met een laken. En de moeder kon zichzelf niet meer in veiligheid brengen. Brandweermannen vonden haar bewusteloos bij het raam. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. De kinderen maken het naar omstandigheden goed. En in het zuiden van Californië is bijna twee weken geleden de heetste regen ooit gevallen. In het eh, plaatsje Imperial viel bij 48,3 graden een regenbuitje. Volgens Amerikaanse weerkundigen was de meeste regen al verdampt voordat hij de grond bereikte. Wereldwijd worden deze zomer weer records gebroken. In Japan werd het op 23 juli 41,1 graden. In Algerije bereikte het kwik op 5 juli de 51,3 graden.